Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder dat ze dat zelf weten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Diabetesfonds. Het fonds waarschuwt dat mensen bij vage klachten naar een arts moeten gaan. Door diabetes type 2 komt er te veel glucose in het bloed... en die hoge bloedsuikerspiegel brengt schade toe aan hart- en bloedvaten... Als de ziekte tijdig wordt vastgesteld... kan veel schade voor de gezondheid worden voorkomen. Het Diabetesfonds pleit daarom voor een landelijk bevolkingsonderzoek naar deze vorm van suikerziekte. De VS heeft in de Indische Oceaan een olietanker geënterd. Volgens het Amerikaanse ministerie van Oorlog vervoerde het schip olie uit Venezuela. Vanwege Amerikaanse sancties mag die olie niet wereldwijd de markt op. De olietanker werd vanaf de Caribische Zee gevolgd waarna de Amerikaanse marine op de Indische Oceaan met een helikopter aan boord ging. Het is niet bekend of er ook bemanningsleden zijn opgepakt. De olietanker is nog niet officieel in beslag genomen. De Amerikaanse skister Lindsey Vonn heeft bij haar val op de winterspelen een complexe scheenbreuk opgelopen. Ze zou al twee keer zijn geopereerd en moet nog vaker onder het mes. De 41-jarige Amerikaanse skister crashte hard toen ze met haar arm een poortje raakte en over de klop kop vloog. Von had kort voor de Spelen haar kruisband afgescheurd. Ze benadrukt op sociale media dat die blessure niets met haar val te maken heeft gehad. Verder schrijft ze dat ze geen spijt heeft dat ze heeft meegedaan. In de Rotterdamse haven zijn afgelopen vrijdag negen lege containers van grote hoogte naar beneden gevallen. Een kraan raakte een stapel containers die vervolgens als dominostenen naar beneden vielen.